2. uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het internationale journalistencollectief Bellingcat heeft een hoge medewerker van de Russische Veiligheidsdienst geïdentificeerd... die een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij de voorbereiding voor het neerhalen van vlucht MH17. Generaal Andrei Ivanovich Bourlaka hield volgens Bellingcat waarschijnlijk toezicht op het transport van Russische wapens vanuit Rusland naar het strijdgebied van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. In maart is in Nederland een rechtszaak begonnen over het neerhalen van vlucht ma MH17. Daar staan vier verdachte hoofdrolspelers terecht. Drie Russen en een Oekraïner. In Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie gaat het om 100 tot 200 mensen. Ze staan bij het gebouw van de Tweede Kamer en willen dat de lockdown wordt opgeheven. Op beelden op sociale media is te zien dat niet alle demonstranten de verplichte anderhalve meter afstand houden. Er staan ook betogers met andere motieven. Sommigen voeren actie tegen de komst van het 5G-netwerk. Anderen lijken tegen vaccineren te zijn. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is met 48 gestegen naar 4566, meldt het RIVM. Dat zijn er iets meer dan gisteren, toen werden er 43 doden gemeld. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis steeg met 88. Dat zijn er ook meer dan de melding van gisteren. De patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis overleden of opgenomen. En er zit vertraging in die cijfers. Bovendien zijn het alleen de sterftecijfers van mensen bij wie corona is vastgesteld. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken, zegt het RIVM. RKC Waalwijk is de eerste eredivisieclub die de trainingen weer hervat. De voetbalclub belooft dat te doen volgens de richtlijnen van het RIVM. Zo moeten de spelers en staf anderhalve meter afstand houden en is publiek niet welkom. Het weer er nog, bewolkt en op de meeste plaatsen regen. Het is 12 tot 19 graden.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 table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Dit is ZFM Zandvoort. Cut my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.